Eefje Kunen met het NOS-journaal. Oud afgelopen weekend maakte haar familie al bekend dat ze erg ziek was en niet verder behandeld wilde worden. Barbara Bush was de vrouw van George Bush, die in 1989 tot president van Amerika gekozen werd. Ze hield zich als first lady op de achtergrond. Zo liet ze bijvoorbeeld niet doorschemeren dat ze het oneens was met het strenge abortusbeleid van haar man. Barbara en George kregen zes kinderen, Zoon George W. Bush werd in 2000 president. Barbara Bush is 92 jaar geworden. Een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen... helpt niet meer arbeidsgehandicapten aan een baan. Dat zegt het Centraal Planbureau. Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voor deeltijders wordt het aantrekkelijk om meer te gaan werken, maar voltijdswerk loont minder voor mensen met een beperking, omdat zij minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat morgen over de berekening van het CPB. De Verenigde Staten en Noord-Korea hebben contact over een mogelijke ontmoeting. Dat heeft president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zei dat er op extreem hoog en direct niveau wordt gecommuniceerd. Volgens Trump is er ergens in de komende twee maanden een ontmoeting tussen Amerika en Noord-Korea. IJsland gaat weer jagen op vinvissen. De walvissoort staat op de lijst van bedreigde diersoorten van het Wereld Natuurfonds. Het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland laat weten dat het in de zomer zo'n 160 vinvissen wil vangen in de noordelijke Atlantische Oceaan. Afgelopen twee jaar was er een pauze. Dat kwam omdat de export van vinvissen naar Japan stil lag. IJsland is samen met Noorwegen het enige land dat openlijk het wereldwijde verbod op commerciële walvisvaart negeert. Het weer vannacht rustig en vrij helder.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 Take it like a man, baby, if that's what you are. Cause close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. When you wake up in tomorrow and I'm no longer too much about me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide. Go and find another lover, One who'll never leave your side Sometimes I close my eyes.